in Boekraad met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat militairen opnieuw een boot uit Venezuela hebben aangevallen. Daarbij zouden drie mensen zijn gedood. Volgens Trump ging het om drugsmokkelaars die met een boot van een Venezolaans kartel op weg waren naar de Verenigde Staten. Hij levert daarvoor geen bewijs. De aanval zou in internationale wateren hebben plaatsgevonden. Vanuit Venezuela is nog niet gereageerd op de aanval. Eerder deze maand werden elf mensen gedood bij een Amerikaanse aanval op een motorboot uit Venezuela. Ook die boot was volgens Trump volgeladen met drugs. De Poolse veiligheidsdiensten hebben een drone uit de lucht gehaald boven de hoofdstad Warschau. Volgens de Poolse premier Tusk vloog de drone boven regeringsgebouwen... en boven een van de residenties van de Poolse president. De drone is niet neergeschoten, maar werd naar de grond gebracht... nadat er vermoedelijke bestuurders waren gevonden. Het gaat om twee Belarussen die zijn gearresteerd. De sfeer in Polen is gespannen nadat vorige week zeker 15 Russische drones... het Poolse luchtruim binnenvlogen. De Italiaanse skier Matteo Franzoso is overleden na een zware crash in Chili. Dat meldt de internationale wintersportfederatie Fiji. Fransozo zou morgen 26 jaar zijn geworden. Hij viel zaterdag tijdens een training. Bij een sprong brak hij door twee vangnetten en botste tegen een hek. In een ziekenhuis werd hij in een kunstmatige coma gebracht. Maar artsen konden zijn leven niet meer redden. Van Sozo gold in de jeugd als een groot talent. Zo won hij in 2021 een Super G-wedstrijd op het tweede niveau, de Europa Cup. Het weer. Vannacht blijft het hard waaien met aan de kust windstoten van zo'n 75 km per uur.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 I've been too, too hard to find. But it doesn't mean you ain't ZFM. If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if, if it weren't for me, you would never have amounted to very of your family. We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse.